Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nog zeker zes mensen hebben rechtszaken aangespannen tegen muziekmagnaat Sean Combs, ook wel bekend als Diddy. Hij wordt beschuldigd van het verkrachten van vrouwen en het seksueel misbruiken van mannen. Hij zou ook een jongen van 16 hebben misbruikt. Begin deze maand werd bekend dat Diddy werd aangeklaagd voor afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Vorige week werd duidelijk dat nog eens 120 mogelijke slachtoffers zich hadden gemeld... van wie er 25 minderjarig zouden zijn geweest... Het proces tegen de voormalige rapper begint in mei en zal waarschijnlijk een kleine maand duren. Het dodental van een Israëlische luchtaanval in Libanon is opgelopen tot 21. Eerder werd gesproken van 18 doden. In een dorp in het noorden van het land werd een appartementengebouw geraakt. Meestal neemt Israël Beirut en het zuiden van Libanon onder vuur... omdat daar Hezbollah zit. In het noorden wonen vooral christenen. Door een tekort aan experts zijn de computersystemen van de Belastingdienst... pas over vijf jaar klaar voor nieuwe belastingplannen. De systemen van de computers zijn zo verouderd... dat er maar weinig experts mee kunnen werken. De dienst vraagt daarom al jaren aan het kabinet... om het belastingstelsel niet ingrijpend aan te passen. Op veel plaatsen in Nederland is de komeet C2023A3 met het blote oog te zien. Vooral vanuit het noorden en midden van het land worden foto's gedeeld op sociale media. De komeet komt eens in de 80.000 jaar dicht bij de aarde. Hij is bijna drie kilometer in doorsnee... en zijn staart van stof en gassen strekt zich uit over tientallen miljoenen kilometers. In de Nations League heeft het Nederlands elftal verloren van Duitsland. In München werd het 1-0. Door de uitslag blijft Nederland tweede in de pool... met evenveel punten als Hongarije. Duitsland gaat ruim aan kop. Het weer, het is droog en helder, er staat weinig wind... en daardoor koelt het af tot een paar graden boven nul...